zuster Snorre heen We geven een woord aan je toe. Zo lief van dat al jaren toe, We laten dus nu een schot Hij kan de land, dus blieft niks door. Amuseren dan ik mich zo geren. Alweer op de pin, wit muziek achterin. Daar komt niet als niet meer stop. Leven de loon, nu helpt me niet. Ik was nu weer van de Zo lief is dat al jaren roe. wil dat de noemen schoot komt. Hij van de land dus blieft niks stol. Hoe de volgon niet wie blieven stoel. Dat is wie ik me amuseer. Mijn kiek op muziek, die maakt mij toch zo maar met niet genoeg val plezier. Ooit volle boot zing het dus met niet met. Hij brandt de lamp naar dit beleefd. Hij brandt de lamp, hij is het los. Hij wordt gedanst, hij wordt gehoord. Hij wordt alleen plezier gemaakt. De juiste slag wordt hij geraakt. even lieben

talk.